Kees Groot met het NOS-journaal. Prins Frizo komt in de loop van de middag in Londen aan. Daar wordt hij opgenomen in een revalidatiekliniek. Dat meldt de Oostenrijkse omroep ORF. Frizo lag na zijn ski-ongeluk in een ziekenhuis in Innsbruck. Afgelopen vrijdag werd bekend dat Friso zwaar hersenletsel heeft opgelopen. Hij ligt in coma en de artsen verwachten niet dat hij snel zal herstellen. Prins Frizo woont met zijn vrouw, prinses Mabel en hun kinderen in Londen. Eurocommissaris Reen gaat ervan uit dat Nederland zich houdt aan de Europese begrotingsregels. Dat heeft hij via zijn woordvoerder laten weten. Reen zegt erop te vertrouwen dat Nederland al het nodige doet om ervoor te zorgen dat het begrotingstekort niet boven de Europese norm van 3% uitkomt. Verder verwacht de eurocommissaris van Nederland dezelfde strengheid die Den Haag ook van landen als Griekenland eist. Nederland moet volgend jaar maximaal 16 miljard euro extra bezuinigen als het aan de Europese regels wil voldoen. Staatssecretaris Atsma wil het belastingvoordeel voor oude vervuilende auto's afschaffen. Het gaat om oudere auto's die worden gebruikt voor woon-werkverkeer en veel roet en fijn stof uitstoten. Atsma gaat overleggen met zijn collega Wekers van Financiën die over belastingen gaat. Voor klassieke oldtimers die mensen als tweede of derde auto hebben blijven de fiscale voordelen zoals lagere wegenbelasting wel bestaan. In Friesland mag weer naar kievietseieren worden gezocht. De faunabescherming had bezwaar gemaakt tegen de ontheffing van de provincie Friesland, maar dat is door de Raad van State afgewezen. In maart mogen kievietseieren worden gezocht en geraapt met een maximum van bijna 6000 eieren. Alle gevonden eieren moeten worden geregistreerd. De faunabescherming vindt dat de kievietpopulatie beter beschermd moet worden. Het weer, vrij veel bewolking. Lokaal kan de zon doorbreken, vooral in het zuiden. Het is een graad of 12. Morgen droog, af en toe zon en ook 12 graden. Ook zaterdag is het vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A6 staan ze tussen Almere en het knooppunt Muidenberg.